Kees Groot met het NOS-journaal. De man die vorig Chok is vergiftigd, heeft kort gepraat met de politie. De man is nog zwak. Rechercheurs denken dat ze nog dagen moeten wachten totdat hij zijn geheugen terugkrijgt... en zich kan focussen op de vragen die hem worden gesteld, schrijft The Guardian. Zondag werd bekend dat zijn partner door de vergiftiging is overleden. De politie gaat ervan uit dat er een verband is met de aanval, ook met Novichok op de Russische oud-dubbelspion Sergei Skripal. Er is een tweede dode gevallen door het ongeluk met het vliegtuig van Aviodroom. Het gaat om een werknemer van de fabriek in Zuid-Afrika waarop het toestel terecht kwam. De man die gisteren al overleed is een Zuid-Afrikaanse technicus die aan boord was van het vliegtuig. Het historische toestel stortte gisteren neer tijdens een testvlucht om te zien of het veilig was en klaar voor de reis naar Nederland. Het was geschonken aan luchtvaartmuseum Aviodroom. Aan boord waren 19 mensen, onder wie drie werknemers van het Aviodroom. Premier Rutte wil vanaf volgend jaar meer geld uittrekken voor defensie. Dat zei hij in Brussel voorafgaand aan de NAVO-top. Het is een reactie op de eis van de Amerikaanse president Trump... dat Europese NAVO-landen onmiddellijk hun defensiebudget moeten verhogen. Trump had ook kritiek op de Duitsers die wel bescherming willen vanwege Russische dreiging... maar ook miljarden aan Rusland betalen voor de levering van gas. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar oud-burgemeester Hertog van Huizen. Hertog stapte in februari op wegens grensoverschrijdend gedrag tussen 2015 en 2017. Zes vrouwen hadden een klacht tegen hem ingediend. In eerste instantie zeiden de slachtoffers, de gemeente en de provincie dat ze geen aangifte tegen de VVD-burgemeester zouden doen. De commissaris van de Koning vond extra onderzoek niet noodzakelijk en sloot het dossier na het aftreden van Hertog.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 Dit is ZFM Zandvoort. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah. hoofdletter Z You know, dance in front of the mirror while you're on the phone. Checking your reflection and telling your best friend, like, girl.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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ter tutto ciò che trovo io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 炸炸炸炸。 哦哦。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 never piace così. piace così.